Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Mexico is de beruchte drugsbaron Rafael Caro Quintero opgepakt. Hij is medeoprichter van het zogenaamde Guadalajara-kartel. Caro Quintero werd eerder veroordeeld tot 40 jaar cel... voor het ontvoeren, martelen en doden van een medewerker... van de Amerikaanse antidrugsautoriteit in 1985. Na 28 jaar kwam hij vervroegd vrij en dook hij onder... Het Amerikaanse Hoge Rechtshof oordeelde later dat die vrijlating onterecht was. De VS wil dat hij zo snel mogelijk uitgeleverd wordt. In Antwerpen is gisteravond een man doodgeschoten. Mogelijk is het een Nederlander en zijn de verdachten ook Nederlands, melden Belgische media. Volgens getuigen zijn er zeven schoten gelost. De politie heeft een auto met Nederlands kenteken gevonden... die mogelijk van het slachtoffer is. En er wordt nog gezocht naar een andere auto met Nederlands kenteken... waarin de verdachten zouden zijn gevlucht. Journalisten van het AD zijn de rest van het jaar niet meer welkom bij het Marengo-proces. Het liquidatieproces met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. De rechtbank weert de krant omdat hij vorige maand per ongeluk een aantal minuten van de rechtszaak live uitzond op de website. Dit is niet toegestaan omdat de namen van verdachten eerst moeten worden geanonimiseerd met bijvoorbeeld een pieptoon. AD-hoofdredacteur Renny Rijpma vindt het een zware straf, maar accepteert die wel. 13 apotheken hebben boetes tot 30.000 euro gekregen omdat ze illegaal handelden in medicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werden dure medicijnen met een totale waarde van 8,5 miljoen euro met flinke winst in Duitsland verkocht. Nederlandse apotheken mogen geen medicijnen verkopen aan groothandelaren en medicijnen die bedoeld zijn voor Nederlandse patiënten mogen niet zomaar aan het buitenland worden doorverkocht.